Gert Kluk met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat hij het bijna eens is met zijn Russische collega Poetin... over de vrijlating van de pilote Nadja Savchenko, die vastzit in Rusland. Gisteravond bespraken Poroshenko en Poetin de kwestie over de telefoon. Veel details gaf Poroshenko niet, maar hij zinspeelde op een ruil met de twee Russische militairen... die gisteren in Oekraïne werden veroordeeld voor terrorisme. Rusland heeft het bericht niet bevestigd. Een woordvoerder van het Kremlin zegt wel dat het lot van de Oekraïnse piloten en de Russische militairen telefonisch is besproken. De FNV slaat alarm over de werkdruk voor beveiligers op Schiphol. Die is veel te hoog, blijkt uit onderzoek van TNO. Volgens de vakbond is het loodzwaar werk. Beveiligers moeten onder meer te lang op één plek in dezelfde houding staan. De druk is extra toegenomen sinds de invoering van een nieuwe manier van inchecken op Schiphol vorig jaar zomer. Nu moeten 29 passagiers per 10 minuten door de security. Schiphol zegt de kritiek van de FNV heel serieus te nemen. Binnenkort is er een gesprek. Het co energiebedrijf Delta gaat onderdelen verkopen. De provincie en de gemeenten, die ook aandeelhouder zijn in het bedrijf... probeerden eerder extra geld vrij te maken om Delta overeind te houden. Maar dat levert niet genoeg op. Het bedrijf kwam in financiële problemen door de lage energieprijzen. De onderdelen, wholesale en retail, worden in de verkoop gezet. Daar werken ongeveer 700 mensen. De directeur van ADO Den Haag, Jan-Willem Wicht, moet per direct het veld ruimen. Hij wordt weggestuurd na een overleg met de eigenaar van de club, de Chinees Wang. Wang. Wang, die met zijn bedrijf Fansen United de eigenaar is van ADO... liet gisteren al weten dat hij de samenwerking met Wicht niet meer zag zitten. Wicht was ruim een jaar directeur bij de voetbalclub. Wim Deetman, burgemeester van Den Haag en sinds vandaag commissaris bij ADO... neemt tot mei de honneurs waar. Het weerland inwaarts stapelwolken, het blijft wel droog. Het is vanmiddag 11 graden tot 14 graden. En ook morgen is het vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Er is nog niet zo heel veel aan de hand, behalve dan een ongeluk bij Rotterdam op de A20. En daardoor staat het al vast op de A13 Den Haag-Rotterdam... tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein, 5 kilometer. Omrijden kan via de A4, de nieuwe A4. Op de A20 zelf staat richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum... nog eens 4 kilometer file, maar de vertragingstijd is bijna een half uur... want er zijn twee rijstroken minder open. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam, dat is over de A15. Op de A15 Nijmegen-Gorkum staat bij Wadernooien 6 kilometer. En van Gorkum naar Nijmegen zelfs 10 kilometer tussen de afrit Leerdam en Wadernooien. Het heeft te maken met een ongeluk.